Mark Hokker met het NOS Journaal. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te vergaderen over de kernproef van Noord-Korea. Volgens het regime in Pyongyang is met succes een waterstofbom getest... die op een lange afstandsraket gemonteerd kan worden. De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 1% gestegen. Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen jaren door... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rechter oordeelde eerder in de Urgenda-zaak dat in 2020 de uitstoot 25% lager moet zijn dan in 1990. Vorig jaar bedroeg de afname ten opzichte van 1990 zo'n 11%. Dit jaar beginnen meer studenten aan een PABO-opleiding dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen steeg met ruim 7%, van 6100 naar 6600. De organisatie van basisschoolbesturen, de PO-raad, spreekt van een druppel op de gloeiende plaat... In 2020 dreigt een tekort van ruim 4000 leraren en schoolleiders. En vijf jaar later is dat opgelopen naar 10.000. Een bezoeker van het Amerikaanse festival Burning Man is aan ernstige brandwonden overleden. Tijdens een van de afsluitende ceremonies was hij in een metershoge brandende houten pop gerend. Brandweermensen trokken hem uit het vuur, maar enkele uren later bezweek de man aan zijn verwondingen. Waarom hij het vuur in was gerend is nog onduidelijk. Bij een steekpartij in Den Haag zijn drie mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De politie heeft één verdachte opgepakt, maar die wordt pas later vandaag gehoord.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 In de Randstad eh, staan nu tien files. Eh, de meeste leveren niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Eh, op deze wegen ben je ongeveer 10 minuten tot een kwartier langer onderweg. De A7 van Horen naar Zaandam tussen Hoorn en Purmerend Noord 2 kilometer.